Door Almegens met het NOS-journaal. In Californië is een F-16-straaljager bij een training gecrashed op een gebouw in de buurt van een luchtmachtbasis. De piloot heeft zichzelf in veiligheid gebracht met de schietstoel. En ook op de grond zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Op beelden die vanuit de lucht zijn gemaakt is te zien dat de straaljager een gat heeft geslagen in het dak van de loods. Lokale media melden dat er na de crash in het gebouw brand is ontstaan. De beroemde Chinees-Amerikaanse architect IMP is overleden. Hij is de ontwerper van onder meer de bekende glazen piramide van het Louvre in Parijs. P. gold als een van de meest toonaangevende architecten van de 20e eeuw. Hij werd geboren in China, maar verhuisde op zijn 18e naar de Verenigde Staten om er architectuur te studeren. Een van zijn laatste ontwerpen is het Museum voor Islamitische Kunst in Qatar. Dat werd geopend toen hij 91 was. IMP is 102 jaar oud geworden. CDA-leider Buma wordt de nieuwe burgemeester van Leeuwarden. De gemeenteraad heeft hem voorgedragen als opvolger van Vert Kronen... die naar de Eerste Kamer vertrekt. CDA moet nu een nieuwe partijleider zoeken. Vermoedelijk wordt eerst alleen een leider van de Tweede Kamerfractie gekozen... en pas voor de verkiezingen van 2021 een partijleider. Vliegtuigbouwer Boeing zegt dat de software-update... voor de 737 MAX-vrijwel vliegtuigen klaar is. alle toestellen van dat type staan al ruim twee maanden aan de grond na twee vliegrampen met de 737 MAX in korte tijd. De update moet nog wel worden goedgekeurd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Die kijkt ook naar de handleiding voor de piloten. Die moeten werken met de nieuwe software. Het weer, vannacht bewolkt, af en toe wat regen. Zo'n 9 graden is het. Overdag eerst bewolkt, met soms regen. Later breekt in de oostelijke helft van het land af en toe de zon door.